Waterwalgemoed met het RWS Journaal. Winkelketen Action stopt met de verkoop van frisdrank... waarin omstreden kleurstoffen zitten, meldt voedselwaakhond Foodwatch. De zes stoffen zouden het gedrag van kinderen negatief beïnvloeden. Fabrikanten gebruiken de verre kleuren om snoep, taart en frisdrank aantrekkelijker te maken voor kinderen. Al eerder stopte supermarktketen Jumbo met de verkoop van de omstreden kleurstoffen. Volgens Foodwatch verkoopt Xenos nog wel producten waar de stoffen in zitten. De politiek in Spanje zit opnieuw in een impasse. Gisteren won de conservatieve partij van premier Rajoy de verkiezingen... maar de coalitie die hij wil vormen met de Sociaal-Democratische Partij... wordt door de Sociaal-Democraten afgewezen. Rajoy gaat nu praten met andere partijen. De verkiezingen gisteren waren nodig toen het na verkiezingen in december... ook al niet lukte om een Spaanse coalitie te vormen. De Tweede Kamer debatteert vanavond met premier Rutte over de gevolgen van de brexit... De Kamer wil weten wat de inzet van het kabinet is bij de Europese Raad de komende dagen. De regeringsleiders praten dan in Brussel hoe het verder moet wanneer Groot-Brittannië uit de EU stapt. Minister Koenders zegt dat formeel gezien de procedure pas kan beginnen als de Britten zelf dat in gang zetten. Tijdens de Tour de France worden racefietsen gecontroleerd op elektrische motortjes in het frame. De Franse regering bevestigt eerdere berichten van Franse media dat er met warmtecamera's wordt gezocht naar hulpmotortjes. De camera's zijn een aanvulling op de apparatuur die de Internationale Wielerunie al gebruikt om mechanische doping op te sporen. Volgens toerbaas Christian Prudhomme moeten renners die kwaad willen zich nu zorgen gaan maken. Het weer vanuit het westen op steeds meer plaatsen droog en zonnig. Alleen in het oosten nog kans op motregen. De temperatuur ligt tussen de 17 en 19 graden. Morgen van tijd tot tijd zon. In de middag en avond kans op een enkele bui. Het wordt dan 18 tot 21 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig. Dit was het NWS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er is veel vertraging op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Na een ongeluk met een vrachtwagen tussen Naarden en Afrit Soest... staat 8 kilometer file met drie kwartier vertraging. De hoofdrijbaan is daar dicht. Het verkeer moet omrijden via de parallelbaan... of vanuit Amsterdam omrijden via Utrecht... Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat voor Zalbommel 2 kilometer. A9 ook maar richting Diemen tussen Aalsmeer en Afrit AMC 4.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 J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, des amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le Des infos qui ne divisent pas.